Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is de hoorzitting begonnen van de parlementaire commissie... die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Tijdens de bestorming riepen aanhangers van toenmalig president Trump... dat vicepresident Pence moest worden opgehangen. Trumps adviseurs hebben aan de onderzoekscommissie verklaard dat de president vond dat de meute gelijk had. Dat is een verdiende loon, zou Trump hebben gezegd. Pence had geweigerd om in te grijpen bij het bekrachtigen van de verkiezingsuitslag. Volgens Trump was er op grote schaal gefraudeerd en had hij daarom de verkiezingen verloren. Nog nooit was het ziekteverzuim in Nederland hoger dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Het percentage kwam uit op 6,3 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Het hoogste verzuim werd opnieuw gemeten in de zorg, zo'n 8,9 procent. Dat betekent dat voor elke duizend werkdagen er 89 zijn verzuimd door ziekte. De financiële dienstverlening kent de laagste ziekteverzuimcijfers. In een enquête noemen werknemers griep of verkoudheid nog steeds als voornaamste reden voor hun verzuim gevolgd door psychische klachten, overspannenheid en burn-out. NASA gaat onderzoek doen naar ufo's, vliegende objecten waarvan de herkomst onduidelijk is. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie erkent dat het een omstreden onderwerp is... door de associatie met buitenaards leven... maar is niet bang dat het onderzoek de eigen reputatie zal schaden. De onderzoekers moeten bekijken wat er al aan informatie over ufo's te vinden is... en hoeveel er nog meer nodig is om de onverklaarbare waarnemingen op te helderen. Er is de laatste tijd meer officiële interesse in ufo's in de VS.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 She's a 90s supermodel. Uh, way back in high school when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel.